Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De strijd in Oekraïne verloopt wat langzamer en dat zal de komende maanden zo blijven, zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Directeur Haines zei op een congres dat zowel Oekraïne als Rusland bezig is voorraden aan te leggen voor een nieuw offensief na de winter. Daarbij heeft Rusland volgens haar veel moeite om aan voldoende munitie te komen. Berichten dat Rusland probeert raketten uit Iran te halen noemden ze verontrustend. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen verder dat het moraal van de Oekraïners hoog blijft... ondanks de aanhoudende Russische aanvallen op het Oekraïense energienet. In Vlissingen heeft de brandweer drie mensen uit een brandende woning gered. Ze hadden rook ingeademd en werden behandeld door ambulancepersoneel. De brand ontstond vannacht rond half vier in een benedenwoning vlakbij het centrum van Vlissingen. De oorzaak is nog onbekend. Naastgelegen woningen werden korte tijd ontruimd. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450 tot nu toe, schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders. Dat was vorig jaar ook al zo. Nederlandse criminelen wijken uit naar Duitsland... omdat de geldautomaten daar minder beveiligd zijn. In Nederland zijn ze vaak s'nachts gesloten... en wordt het geld bij een plofkraak automatisch onbruikbaar gemaakt. Bijvoorbeeld met lijm. In Duitsland wordt daar nu ook over gesproken. Het Argentijnse voetbalelftal kijkt uit naar het duel tegen Nederland aanstaande vrijdag. Sterspeler Messi verwacht een moeilijke, maar mooie wedstrijd. Bondscoach Scaloni zei dat hij als jonge speler al een bewonderaar was van Louis van Gaal. En dat hij er trots op is dat ze elkaar op dit WK tegenkomen. Argentinië plaatste zich gisteravond voor de kwartfinales door Australië met 2-1 verslaan. Het weer, het is bewolkt en het vriest licht. Overdag blijft het grijs bij een graad of 2. Door de noordoostenwind voelt het dan nog wat kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A5 staat in de file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10.